Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote brand in een flatgebouw in Johannesburg... zijn minstens 58 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. De brand brak vannacht uit in het centrum van de Zuid-Afrikaanse stad. Inmiddels is het vuur geblust, zegt de brandweer daar. So far, eh, the fire has been extinguished. We are doing what we call now search and recovery. Maybe the bodies, other bodies which might still be trapped inside the building. So we're doing that floor by floor. Ja, ze gaan nu dus elke verdieping af op zoek naar meer mensen, zegt de brandweer. De kans is groot dat er nog meer slachtoffers gevonden zullen worden. De Nederlandse Zorgautoriteit moet stoppen met het verzamelen van gevoelige patiëntengegevens... van 800.000 mensen die een psychiater of psycholoog bezoeken. De toezichthouder verzamelt die gegevens om een algoritme te trainen... waarmee wachtlijsten worden verkort. Dat vindt deze psychiater niet oké. Dit is een nieuwe manier om de gezondheidszorg te gaan financieren. Maar wat ons betreft is dit middel totaal verwerpelijk. Eh, ja, omdat het, eh, ja, als dit mag, dan kunnen we ons medisch beroepsgeheim eh, wel inpakken. Psychiaters, psychologen en patiënten slepen de zorgautoriteit nu voor de rechter. De toezichthouder zelf wil niet reageren op die rechtszaak. En een biertje hoort erbij voor veel kerstverse studenten tijdens de introdagen. Toch probeert de hogeschool in Deventer en Enschede de boel een beetje binnen de perken te houden. Daar was een biertje voor vier uur middags niet toegestaan... maar dat werkte niet echt, zag een verslaggever van regionale omroep 1 Twente. Geen alcohol voor vier uur, dat is toch jammer? Ja, <laughs> ik heb toch alcohol in mijn hand, dus ik weet niet hoe dat werkt. Maar, uh... ervan, zo'n regel? Eigenlijk wel goed, dan kan ik een beetje uitbraken. De hogeschool hoopte eigenlijk problematisch alcoholgebruik onder studenten tegen te gaan... maar de regel is uiteindelijk gesneuveld. En het weer nog vanochtend vooral in het midden en noorden van het land af en toe regen. In het zuiden zijn er juist opklaringen met zon. Vanmiddag dan is het andersom. Zijn er in het zuiden buien. Het wordt maximaal een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 11 kilometer tussen Blarikum en Muiden met een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn weer vrij. A22 is even dicht vanuit Velsen naar Beverwijk. Eh, bij Beverwijk, 2 kilometer file, staat een te hoge eh, vrachtwagen voor de tunnel daar. 10 minuten vertraging op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Rijns-Weert. En op de N201 Hilversum-Uithoorn bij Loenersloot een ongeluk.